Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In New York zijn vier Iraniërs aangeklaagd omdat ze van plan zouden zijn om een Iraans-Amerikaanse journalist te ontvoeren. Volgens Amerikaanse media werken de Iraniërs voor de geheime dienst van hun land. Ze zouden alle vier in Iran wonen en onder valse voorwenselen de journalisten naar Iran hebben willen lokken. Er zou ook geld zijn geboden aan familieleden van de vrouw, maar die gingen niet op het aanbod in. De journaliste zegt geschokt te zijn. Ze heeft waarschijnlijk de aandacht van het Iraanse regime getrokken vanwege haar kritische houding tegenover het land. Moeders met kinderen onder de 13 jaar vonden het thuiswerken in coronatijd iets lastiger dan vaders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau deed daar onderzoek naar. Het zou onder meer komen doordat vrouwen minder vaak een eigen werkkamer hebben... en doordat kinderen toch vaker met een vraag bij hun moeder aankloppen dan bij hun vader. Het onderzoek is vorig jaar uitgevoerd toen de scholen en kinderopvang open waren. In Cuba is een dode gevallen bij protesten tegen de communistische regering, zegt de staatsmedia. Het gaat om een 36-jarige man... Afgelopen zondag brak een zeldzaam protest uit in het land. Cubanen demonstreerden tegen de regering, de slechte leefomstandigheden in het land... en de manier waarop de regering corona bestrijdt. Het komt zelden voor dat Cubanen op zo'n grote schaal de straat op gaan, want dat is illegaal. Er zijn meer dan 100 mensen opgepakt, onder wie betogers, kunstenaars en journalisten. Er is nog veel onzeker over de toestand van Peter R. de Vries. Dat hebben zijn kinderen in een videoboodschap gezegd in het televisieprogramma Tijd voor Max. Wel dankten ze iedereen voor de steun die ze kregen afgelopen week. Het programma Tijd voor Max stond in het teken van de vermissing van studenten Tanja Groen, 28 jaar geleden. Peter R. de Vries richtte vorige maand een stichting op waarmee hij een miljoen euro wilde ophalen voor de gouden tip die de zaak oplost. In het televisieprogramma Op 1 werd bekend dat het streefbedrag bij elkaar is gehaald. Het weer.